7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het Nederlands Instituut voor Psychologen is bang dat sommige kinderen geen psychologische hulp meer kunnen krijgen, omdat het gemeentelijk budget daarvoor op is. Dat meldt de Volkskrant. Een deel van de gemeente zou zo krap zorg hebben ingekocht dat sommige zorgverleners in de jeugdzorg voor de rest van het jaar geen nieuwe kinderen meer kunnen aannemen. Het Koningslied, geschreven voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander, heeft veel meer geld gekost dan gedacht. Volgens de Telegraaf, die de eindafrekening van het Nationaal Comité Inhuldiging heeft ingezien, kostte het lied geen 150.000 euro, zoals de NPO eerder meldde, maar 550.000 euro. Dat is inclusief productie en de activiteiten eromheen. Componist John Newbank zegt in de krant dat hij geen idee heeft waar al die tonnen aan zijn besteed. De ijsbreker van Shell, die tegengehouden werd door activisten van Greenpeace in de Amerikaanse staat Oregon, vaart weer. Het schip is onderweg naar de Grote Oceaan. Demonstranten hielden de ijsbreker gisteren tegen door onder een brug te gaan hangen. Ze wilden voorkomen dat Shell in het Poolgebied naar olie en gas gaat boren. De rechter beoordeelde de actie als onrechtmatig en legde Greenpeace een dwangsom op. Vanochtend moest de politie eraan te pas komen om de activisten bij de brug te verwijderen. Een aantal van hen is aangehouden. Paul Jansen wordt per 1 september de nieuwe hoofdredacteur van De Telegraaf. Als opvolger van Jules Paradijs, die in mei opstapte. De naam van Jansen, politiek commentator en journalistiek boegbeeld van de krant, zoemde al een tijd rond. De directie en hoofdredactie hebben hem unaniem voorgedragen en ook de redactieraad is akkoord. Jansen krijgt tot taak het Telegraaf Mediabedrijf te moderniseren. Het weer met 7 graden is het fris. Overdag droog en zonnige periode bij 16 tot 20 graden. In het weekend blijft het droog en zonnig en wordt het nog iets warmer. 20 tot 25 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate.